Als dat zo is, heeft Zelensky geen andere partij nodig om te regeren. En dat is nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van Oekraïne. Zelensky staat voor een aantal grote opgaven. Zo moet hij een eind proberen te maken aan de al jaren durende oorlog met Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Israëlische bouwvakkers zijn in een buurt in Oost-Jeruzalem begonnen met het slopen van tientallen Palestijnse woningen. Over de plek van de huizen is al jaren een juridisch gevecht aan de gang. Israël zegt dat ze er illegaal staan en te dicht tegen de muur die Israël van de westelijke Jordaan overscheidt. De Palestijnse inwoners zeggen dat ze nergens anders kunnen bouwen en dat het voor hen onmogelijk is om een bouwvergunning te krijgen. In de Mexicaanse stad Acapulco zijn vijf mensen doodgeschoten. In een café bij het strand openden meerdere schutters het vuur op bezoekers. Er raakten ook een aantal mensen gewond. Voor zover bekend zijn alle slachtoffers inwoners van het vakantieoord. Een van de daders is opgepakt. Hun motief is nog onbekend. Gouverneur Rosselló van Puerto Rico negeert de oproep van een groot deel van het volk om af te treden. Er een chats uit waarin hij en zijn vertrouwelingen vrouwen beledigen, homofobe uitspraken doen en slachtoffers van orkaan Maria belachelijk maken. Rosselló belooft vanwege de commotie wel dat hij volgend jaar niet meer verkiesbaar is. Het weer nog. Op veel plaatsen is het nu nog bewolkt... maar in de loop van de dag gaat de zon overal schijnen. Bij een vrij stevige zuidwestenwind wordt het 23 graden in het noordwesten... tot 29 in Limburg. Morgen volop zon en tropisch warm met 30 tot 34 graden. Woensdag en donderdag nog warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A10, de ringweg Amsterdam... Richting het knooppunt in Nieuwe Meer tussen de Tunnel en het knooppunt Amstel 4 kilometer na een ongeluk.